Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 60% van de mensen die mag stemmen heeft dat al gedaan. Mensen hebben nog tot 9 uur vanavond om het stemhokje in te duiken. Tot nu toe hebben iets meer mensen gedaan dat, dat gedaan dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Het komt waarschijnlijk omdat de stembussen al twee dagen open zijn. Vanwege corona zijn er allerlei dingen bedacht om het stemmen gemakkelijker of veiliger te maken. Zo kun je op sommige plekken vanuit je auto stemmen. We zitten in de tent deze keer. De auto's die rijden er doorheen. En de mensen kunnen gewoon blijven zitten. Nou, vrij simpel. Gewoon aankomen rijden. Je geeft alles af. Je krijgt je biljet en bij de volgende post eh, vul je hem in en lever je het in. Ja, dat beviel goed dus. Al vonden veel mensen het wel een heel gedoe om dat enorme stemformulier uit te vouwen in de auto. En bij een stemlokaal in Amsterdam trekken ze alles uit de kast om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Zoals je ziet eh, hebben we dus hier een eh, mooie rij gemaakt. En eh, mensen krijgen aan het begin van de rij kunnen ze dus een koptelefoon krijgen. En dat is eigenlijk een soort silent disco. Stemmers kunnen dus dansend in de rij naar het stemhok. En ook als het stembiljet eenmaal in de kliko zit, krijgen ze niet alleen een rood potlood als aandenken mee. Dan hebben we bij de uitgang een leuke fotoboef. En dan kunnen mensen op de foto. En dan krijgen ze een leuke fotoprint mee naar huis. Ja, en dat valt in de smaak. Je moet iets doen en uh, beter maakt het ook een beetje leuk. Ik denk wel dat door dit soort dingen dat je meer jongeren gaat trekken naar de stembus. Dat denk ik wel, ja. Ander nieuws dan. Een man van 20 uit Rotterdam moet een schadevergoeding van 20.000 euro betalen voor de avondklokrellen. De man vernielde toen een politiebureau in de stad en daarom moet hij ook twee maanden naar de gevangenis. Bij het proefconcert van André Hazes begin deze maand zijn mogelijk vier mensen besmet met corona, zegt de organisatie Field Lab. Na het dancefeest een dag later zijn nul besmettingen geteld. Bezoekers moesten zich vooraf en achteraf laten testen. Zo'n 85% heeft dat ook gedaan. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar net iets boven nul. Morgen is het opnieuw bewolkt met soms regen. Het wordt niet warmer dan 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 welkom terug bij het tweede uur van het programma Gastuinen. Zoals beloofd, eh, dit uur iets meer up tempo. Het eerste uur was wel vrij rustig. Ehm, en dit eh, eh, uur gaan we dus iets meer harder en sneller vooral. Ehm, wat gaan we straks allemaal draaien? Jurma Sekila, daar kom ik zo direct bij. Don't Go Lose It. Uh, eh, de XX gaan we draaien. Eckhart en House en Aldo Vanucci. Maar zoals gezegd, eerst dus uh, eh, Jurma Don't Go Lose It Baby. orbit It could be love, I think you're too soon to call us so When and where did we go cold? I thought I had hoorde van de Fun Loving Criminals. Ze staan gepland in de Paradiso op 8, 9 april. Dat lijkt een eh, kort dag en dat is het ook. Want we hebben het hier over 2022. that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want borrow. Have it today, give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time's my time for just reminiscing. Regretting instead, forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be. Don't want Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. it hate Jeg har klokke på. Ingen steder jeg må gå. Jeg kjører høy fart med moppetbart. Jeg rulla opp noen små og er ferdig pakka nå. Why don't you kids dance? You can dance forever in the front yard. It's now and never. Why don't you kids dance on this sunny afternoon? You've got to celebrate it all. That you're not becoming old soon. Please release me on this Saturday. dance, move the table, make some more space. Record is playing, neighbors watching, it's only for a while. When you're dancing in the yard, I couldn't help but smile. Why don't you kids dance? Time for changing, you've got to hurry, that's what they say. Why don't you kids dance? Just turn off the TV. Why don't you dance with me? Why don't you dance with me? Please release me on this Saturday. Birds keep singing. to me is everything that it should be. Loving you the way I do should be crystal clear to you. you got weakens me. Hmm. I get in like one, two, three. Sometime I do something wrong. We hug and kiss and it's all gone. Ain't that cool? You got a thing for me. Even the blind could see something you got. Can't beat it. No. that thing, that thing, I need that thing, thing. it like it is. Love will last a million years. You sure did open up my nose. You kept the door so it can't close. You got a thing for me. Even the blind could see something you got. You sure can't beat it. need. And I need. Natuurlijk wil eh, Johnny wat Watson met I Need It. Daarvoor Eckhart in the House, Why Don't Your Kids Dance. En uh, daarvoor het Noorse Moped Bart met Hubbubba Club. Eh, zoals beloofd zou ik de nieuwe samenwerking van Anderson Park en... Ehm, hoe heet onze andere grote vriend Bruno Mars eh, draaien. Ik heb vorige week al gedraaid. Eh, het is echt leuk voor op de kinderkamer. Mieren, meer zoet. Maar Silk Sonic dus met liefde door open. your trap. I'm sipping wine sip, sip. in a robe. Trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm. pool warm. Just shake smooth like a newborn. what you like, what you like. If you smoke, what you smoke. I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the oh. lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping. It's Night in the Pips met Bushy Bushy. En daarvoor dus uh, prachtige Silk Liefde door Open. Ik vind het rete knap als je zo'n nummer uit, uh, je hoge hoed eh, weet het over. Het eerste nummer van het album The Evening With. Silk Sonic dus samenwerking van Bruno Mars en Anderson Paak. En waarop ook naar alle waarschijnlijkheid Bootsy Collins story is. Dus het zal ongetwijfeld nog een dansbaar plaatje gaan worden. and hope was in his eyes as he searched the faces of the people he'd meet for one he could recognize. Junior Jr., Brother, Where Are You? Eh, van de man die ons eh, de tune bracht, de soundtrack van uh, Better Call De, de serie op Netflix, Littleberry, Why Don't You Do It? Been a stranger week with the stuff you didn't don't you do it? Why don't you do it? geweld op je Zandvoortse radio. Eh, nog vier minuutjes en dan is het acht uur en is dit programma alweer afgelopen. Volgende week ben ik weer naar, eh, vanaf zes uur het programma Grasduinen. We sluiten af met Gil Scott Hearn en de Baddel.